De Dow Jones-index won 1,3 op 10.406. Oorzaken waren stijgende prijzen van grondstoffen als olie en staal en het groeiende optimisme over de Amerikaanse economie. Ook de AEX-index is weer bijna terug op het hoogste niveau in een jaar. De Amsterdamse beursbarometer klom 1,5% tot 322 punten. Een van de bejaarden die vorige week in Laren verkeerd tegen de Mexicaanse griep werden ingeënt, is gisteren overleden. Het was een vrouw van 89. Donderdag kregen elf bewoners van een verzorgingshuis insuline in plaats van het vaccin tegen Mexicaanse griep. Bij het incident waren twee verpleegkundigen betrokken. Zij zijn op non-actief gesteld. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen. De DSB-curatoren zijn nu toch bereid te praten met gedupeerde DSB-klanten. Maar ze willen geen collectieve regeling. Daarvoor vinden ze de verschillen tussen de gedupeerde DSB-klanten te groot. Ze zullen alleen praten met spaarders en huiseigenaren die aan de grond zitten. Dat is de uitkomst van het eerste overleg van de curatoren met zes stichtingen die opkomen voor gedupeerde DSB-klanten. Deelnemers aan de VN-voedseltop in Rome verhogen de landbouwhulp aan arme landen. Maar er zijn geen concrete afspraken over de financiering en een tijdschema gemaakt. De VN-voedselorganisatie vroeg om zo'n 30 miljard euro om boeren in arme landen te helpen, maar dat bedrag werd niet toegezegd. Hulporganisaties hebben geen goed woord over voor de top in Rome. Snoepwinkels en supermarkten verkopen jaarlijks zo'n 19 miljoen foute chocoladeletters, zegt hulporganisatie Oxfam Novib. Hooguit 15% van de chocoladeletters wordt met duurzaam geproduceerde cacao gemaakt. Grote ketens als de Hema, Lidl, Aldi en Albert Heijn verkopen geen of bijna geen duurzame letters.